Het is voor het eerst dat Iran betrokken wordt bij een overleg over Syrië... tot grote onvrede van de Syrische oppositie. Volgens hen ondermijnt Iran het politieke proces rond de besprekingen... omdat het land de uitkomsten van vredesbesprekingen van vorig jaar niet onderschrijft. Veel resultaat wordt er niet verwacht. Alle agenten op straat krijgen een telefoon met een app waarmee ze persoonsgegevens kunnen controleren. Alleen een naam en een geboortedatum kan de pasfoto van het rijbewijs worden opgevraagd, zegt de projectleider van de Nationale Politie in het AD. Nu hebben 10.000 agenten de app, uiteindelijk moeten dat er drie keer zoveel worden. Vanwege de privacy worden aan het eind van de dienst alle gegevens gewist. Bij een schietpartij in Amsterdam-West is een man gewond geraakt. De daders zijn gevlucht. Kort na de schietpartij gisteravond laat werd in de buurt een brandende auto gevonden. De politie onderzoekt of het schietincident en de brandende auto iets met elkaar te maken hebben. Door explosies in een munitiedepot in het oosten van Oekraïne zijn twee mensen om het leven gekomen. Ook zijn er gewonden. Het is onbekend of de slachtoffers militairen of burgers zijn. In het depot lag zo'n 3500 ton munitie. De oorzaak van de ontploffing is onbekend. De depot lag op zo'n 80 kilometer van het gebied dat pro-Russische separatisten in handen hebben. China accepteert geen tussenkomst van het permanente hof van arbitrage in Den Haag over het conflict in de Zuid-Chinese zee. China zegt dat de Spratly-eilanden in de zee Chinees grondgebied zijn en dat het hof daarover geen zeggenschap heeft. Meerdere landen in de omgeving claimen de eilanden. De VS stuurde afgelopen week een marineschip naar de Zuid-Chinese zee tot woede van China. Het weer. Vooral in het noordoosten kans op mist. Daar blijft het vanochtend ook lang grijs en wordt het een graad of 12. In de rest van het land zonnige perioden en een matige zuidoostenwind bij 15 tot 17 graden.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 Geen kans op regen. 25 oktober. We zijn beginnen, begonnen met Bill Withers. Lovely Day. Studio Rio Edition. 25 oktober dus. Wat is er allemaal gebeurd op 25 oktober? Take My Breath Away. Van de film Top Gun natuurlijk. Die bereikt de bovenste plek in de top 40. Heeft er één weekje gestaan. Eh, de magnetron is eh, onder het publiek, aan het publiek gepresenteerd. Het eerste elektrische polshorloge wordt verkocht in New York. Yoko Ono maakt bekend dat ze zwanger is van John Lennon. Beatles gaat als, eh, voor het eerst een uh, buitenlandse tournee doen. En ook het Amerikaanse publiek maakt kennis met de Rolling Stones. Mijn naam is David Habig. IFM Jazz. Kaleidoscopio. 2001 de introductie van Windows XP. Blijkbaar vrij populair, want wij gebruiken het hier nog steeds. En eh, Sony stopt in 2010 met de Walkman. Oh, daar heb ik een hoop van versleten. We gaan verder met Glenn Hansard, Her Mercy. through the hours and you're doubting you're given powers and when you're ready for her mercy and you're worthy it will come when you're sneaking around the back door and she's waiting when you're ready for her mercy, and you're worthy, it will come. When the birds are just tuning up still, and the dawn breaks on your windowsill, and when you're ready broken, when your heart is finally open, when you're down, down in trouble, when you're lost among the rubble. Well, there's sugar on the old spoon Let's do that two step around your front room. And when you're every night, every night. rauwe stem. Dus we gaan verder met ehm, Beers Den Above the Clouds of Pompeii. Dit is wel een bekender nummer. Dat, eh, niet zo nieuw meer. Above the Clouds of Pompeii. clouds above the skies. You were God in my eyes. You were God. You took me walking through the town, showed me the statues underground. Said, just don't they look at peace? Sometimes I wish that was me. And I was the son you always had, tugging at your coat while you were sad. I was the son you always had. Yeah, I was the son you always had. as you end what she's begun. You'll lie patient by her side. With roses red, come lily I was too young to understand the flowers sleeping in her hands. I was too young to understand. I was too young to understand. Angela Moira die is hier voor mij wel eens in de studio eh, geweest... bij Alternative FM op donderdagavond. Ja, Jaap krijgt een hoop voor elkaar. En daarna is ze ook bij eh, de beste singer-songwriter geweest. En ze is inmiddels verhuisd naar Amerika. Of Californië of zo. het gaat toch wel erg goed met haar. Little Town by the Sea. Zaankanter, hè? Sunbeam, some savings and a husband. ze was hier in Zandvoort dus ook best wel veel te vinden. Voor mij een van de eerste clips heeft ze hier in Zandvoort ook opgenomen. Uh, maar ze is Saanse en ik kom ook uit Zandam. Dus eh, ze speelde vaak in het eh, restaurant van de moeder. De keuken van Von. Dus, nou, u hoort het al. La Vie en Roos. Bert Kamvert. bruggetje makkelijk gemaakt. Het leven van een roos. Naar A Wonderful Life. Katie Malua. magic everywhere. Look at me stand. hebben jullie de nieuwe van eh, Adele al gehoord eigenlijk? We hebben een telefoongesprek tussen eh, Lionel Richie en eh, Adele weten te bemachtigen. Hello. Hello. Is it me you looking for? Ja, jammer Lionel. my soul. You get that smile when I'm giving you my all. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But can I call you home? You'll be mine and I'll be yours. I just want In my mind, I call you home. In my mind, I call you home. The only thing I ever knew is that I'll never know. I've had my time and sun, and now I gotta go. You're the brighter side of things, you're the lighter side of life, and all the joy that you bring is why I need you in my life. But I can't Autumn, ja, dat is het inmiddels. Een beetje herfst. De bomen kleuren. Oh, mooie kleuren. Ik ben ook een beetje fotograaf, dus... Autumn leaves under frozen souls Hungry hands turning soft and old My hero cried as we stood out there in the cold, like these autumn leaves. I don't have nothing to hold. handsome smile Wearing handsome shoes Too young to say Though I swear I hear him singing while he sits there in his chair. And now these autumn leaves float around. don't cry. My little fish don't cry. Autumn leaves have faded now. That smile I lost, well, I found somehow. Cause you still live on in my heart. these autumn leaves Oh, these autumn leaves Oh, these autumn leaves Are yours tonight komen nu een beetje in de hersfeer. We gaan verder met uh, September Fields van Tracy Ford. day wonder by the streets at night, Whoa, yeah. I saw you passing. Light Because. cars I'm in a New York state of mind. Ja, New York State of Mind.